met het NOS-journaal. Morgen komen meer dan twintig wereldleiders samen in Egypte voor een vredestop. Doel van de bijeenkomst is om een einde te maken aan de oorlog in Gaza, schrijft de Egyptische president. Hij is samen met de Amerikaanse president Trump voorzitter van de bijeenkomst. Bij de top zijn onder andere de Franse president Macron en zijn Britse collega Starmer aanwezig. Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Guterres, is maandag bij de top. Hamas zegt dat het vrijlaten van de Israëlische gijzelaars maandagochtend begint. In de Gazastrook zijn nog 48 gijzelaars, van wie er vermoedelijk nog 20 in leven zijn. Op verschillende plekken langs de grens tussen Pakistan en Afghanistan is gevochten, zeggen beide landen. Het is onduidelijk of daarbij doden of gewonden zijn gevallen. De Taliban claimen drie Pakistaanse grensposten te hebben ingenomen... terwijl de Pakistanen zeggen dat ze meerdere Afghaanse posten hebben vernietigd. In mei vielen in een paar dagen tientallen doden... na luchtaanvallen en beschietingen door Pakistan en Afghanistan. Het dodental als gevolg van het noodweer in Mexico is verder opgelopen, tot 41. Door aanhoudende regen waren er op verschillende plekken aardverschuivingen en overstromingen. Meer dan 16.000 huizen zijn beschadigd of verwoest. Op veel plekken is de stroom uitgevallen. Mexico heeft duizenden soldaten ingezet om naar vermisten te zoeken en wegen vrij te maken. De Amerikaanse actrice Diane Keaton is overleden. Ze speelde onder meer in The Godfather. Ook was Keaton te zien in films van regisseur Woody Allen. Voor haar filmcarrière stond ze al op het podium... met een hoofdrol in de succesvolle Broadway musical Hair. Keaton won meermaals prijzen voor beste actrice... waaronder een Oscar voor haar rol in de dramafilm Annie Hall. Diane Keaton was 79 jaar.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

lonely.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 again. amazing. The pain that she goes through containing. your mind geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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

ZFM. 直就。 and under on a